Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap vindt dat het in opspraak geraakte Kamerlid Mariko Peters fout heeft gehandeld, maar dat de fout niet ernstig is. Dat zei ze in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Peters kreeg tijdens haar werk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken een relatie en zou in die periode haar nieuwe vriend aan subsidie helpen geholpen. Sap was al lange tijd op de hoogte van die zaak. Volgens Sap was er alleen sprake van een schijn van belangenverstrengeling en is Peters Peters door Buitenlandse Zaken vrijgepleit van vriendjespolitiek. Stap vindt daarom dat Peters kan aanblijven als Kamerlid voor GroenLinks. Ook houdt ze de portefeuille buitenland. Op Aruba zijn meer foto's openbaar gemaakt van de Amerikaanse vrouw... die er drie weken geleden verdween. Het Openbaar Ministerie hoopt informatie van mogelijke getuigen. De foto's zijn gemaakt op de middag dat de vrouw verdween. Ze is samen met haar Amerikaanse reisgenoot te zien op bewakingscamera's... zonder meer bij een restaurant. De toeriste verdween begin deze maand tijdens het snorkelen met haar reisgenoot. Hij zit vast als verdachte, maar ontkent iets met haar verdwijning te maken te hebben. Het OM op Aruba gaf eerder al foto's van de vrouw vrij... maar dat leverde geen bruikbare tips op. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes weer de machtigste vrouw op aarde. Vorig jaar moest ze die positie afstaan aan de Amerikaanse presidentsvrouw Michelle Obama. De vier jaar daarvoor was de 57-jarige Merkel volgens de lijst van Forbes ook al de machtigste vrouw. Op nummer twee staat dit jaar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Michelle Obama is gezakt naar de achtste plek. Het weer. Op veel plaatsen komt nevel of mist voor... en de temperatuur ligt rond de 13 graden. In de ochtend lost de mist snel op en is het vrij zonnig. In de middag, vooral in het oosten, kans op stevige regen- en onweersbuien.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 En ik kan me herinneren dat er destijds nogal wat tumult was... toen de film vertoond werd in de, in de diverse bioscopen in Nederland. Bioscopen waren toen nog groot mocht worden, <laughs> je kan het je nauwelijks voorstellen. En er waren relletjes en zo van de toenmalige jeugd van tegenwoordig, ja. Welkom bij De Nacht Ging het Anders. En zoals gebruikelijk in De Nacht Ging het Anders in het tweede uur... aandacht voor de sterrenvervallen van de afgelopen week. Maar Geheim heeft eh, met zijn zijs driftig om zich heen geslagen. We hebben vier sterrenvervallen deze keer te herdenken. Daarover meer zo vanaf half vier ongeveer. En ook nog aandacht voor uh, Beatle-repertoire. Dit lijkt op de Beatles. Tenminste, dat vind ik. <laughs> jongens die komen uit Brighton. Binnenkort komt er een nieuwe cd uit onder de titel Junk of the Heart.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 I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a die hoor je dan met Junk of the Heart. En volgende maand komt er een cd van de band uit buiten uit. En vervolgens, ja, ik had het er toch over. Dan draaide ik zo ook maar meteen de Beatles en I Want To Hold Your Hand. Met hier in de zangvrouw van John Lennon. De Beatles, eh, John, Paul, George en Ringo. John en George die helaas niet meer onder ons zijn... maar de andere twee nog steeds actief. We hebben Ringo Starr afgelopen zomer nog kunnen zien op het Bospop Festival... waar hij eh, samen met andere beroemde Amerikaanse en Engelse muzikant eh, op tournee was... in de Ringo Starr All Star Band. En Paul McCartney is ook nog steeds actief. Die heeft namelijk eh, balletmuziek gecomponeerd. Het eh, ballet dat heet Ocean's Kingdom. En volgende maand dan zal in New York de première plaatsvinden van die balletvoorstelling. En de kleding van die balletvoorstelling die is dan weer ontworpen door Paul's Daughter dochter, <laughs> dochter Pauls dochter, eh, namelijk Stella McCartney. En de muziek die zal binnenkort ook op een cd uitkomen. En die cd die zal uitkomen bij platenmaatschappij Decca. En Decca, eh, ja, die heeft eh, de eeuwige schandvlek op hun blazoen. Want ze hebben begin jaren 60 de Beatles afgewezen. Omdat ze niet goed genoeg waren. Dat ze daar geen brood in zagen. Toen zijn de Beatles over naar, naar IMI e gestapt. En daar werden ze wel ontvangen. En er worden nog steeds platen van de Beatles verkocht. Eh, in ieder geval, je hoorde ze met I Want To Hold Your Hand. Love Is Here To Stay. Uit 1955, Jimmy Cleveland op de trombone. her face is set for fun. She doesn't even notice her husband likes them blonde. She draws a smile, blows a sparkle, hides her magic wand. The princess of success, the queen, the perfect wife, whose first priority has been keeping the tail alive. As long as she is not ugly, nor mean, or just in need. As long as she is not giving in to anger or to greed. she cherishes and warms all who are in despair, who do not seem to realize that she is not really there in how her life is meant to be, or if she really likes to see her own reflection in van de meest verrassende singles van vorige week. Deze van Odeke. ze is geboren in Best 1973. Haar jeugd bracht ze door in Twente. En op een gegeven moment ging ze met haar muzikale bagage studeren... aan het Conservatorium Amsterdam. En koos daarvoor de richting zang en lichte muziek. En voltooide daar de masteropleiding. Nou, in ieder geval, dit klinkt ook als een meesterwerk wat je net hebt gehoord. My Own Words van de Nederlandse Odeke. Een nieuwe single is dat van haar. En binnenkort komt er meer repertoire van eruit. Odeke dus. Nou, wat ik je nu laat horen, dat vinden sommige mensen... Verschrikkelijk, echt waar, verschrikkelijk. Maar toch ga ik het laten horen, want er zijn ook mensen die vinden het fantastisch. Hier heb ik hem namelijk, de allernieuwste single van Tom Waits. cross. You're the fly in my beer. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. Your mother superior with only a bra. You're the same. You're the same. wish I could, mate. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't slip away. say? <laughs> well, that's good enough for me. You're the wreath that caught fire. You're the preacher of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me same kind of bad as me. the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. They told me you were no good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me. I'm the mattress in the back. Bad As Me. Dat is de titel van een eh, nieuwe single. Het is trouwens geen eh, fysieke single, zoals het heet. Dus je kan hem niet kopen in de winkel. Uh, waar kan je dat tegenwoordig wel nog, vraag ik me dan af. Maar het is een digitale single die via diverse instituten te downloaden is. onder andere Spotify en iTunes. daar, bij Spotify kan je hem natuurlijk afluisteren en bij iTunes gewoon downloaden. Bad As Me, dat is ook de titel van de nieuwe cd die in oktober zal uitkomen. Tom Waits dus, met geheel nieuw materiaal. Bad As Me, de titel van de nieuwe single. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're back to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad. Don't be back to me. But I know you won't leave me, cause you told me so. And I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be better to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, cause they know that I've got my one and only, they'll be glad. You're not bad. so. And I have no intention of letting you go. Just as long as you let me know you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely cause they know that I've got my one and only they'll be glad you're not bad. En John Lennon die schreef het nummer Bad To Me wat je hoorde. Billy J. Kramer en de Dakotas die voerden het destijds uit... in de platenstudio waar Paul McCartney dan weer aanwezig was. En het werd een hit voor het gezelschap eh, Billy J. Kramer en de Dakotas. Bad To Me hoorde je. Sterfgevallen van deze week. Laten we eens beginnen in Frankrijk. Daar heb je Alain Lepré. Hij zou, hij is 3 eh, juni jongstleden 57 jaar geworden. En hij had kanker en had geen zin om nog verder door te leven... en heeft zelf een eind aan zijn uh, leven gemaakt. Ellen Lepre, een vertegenwoordiger van het klassieke chanson... Quand j'étais mort. Quand j'étais mort, quand j'avais mort mordu la poussière, devenu un ice cream, un pain de glace, oh, la glacière quand j'étais raide, quand j'étais prêt d'avoir mille ans, sous les tant pis s'il a gaspillé son pain blanc. Quand j'ai eu rejoint, quand marchant joint sur son nuage, un habitant, inexistant à son image. On vient heureux du ventre creux du qui dordine que mon parfum ressemble enfin à Sweet James Dean. Je me rappelle la dernière pelle que m'a roulé le fossoyeur, le vent des voyeurs venu saluer. Pauvre rideau, triste plateau, trois planches de chêne, sans fil d'attente devant ma tente, oxygène. Quand les corbeaux ont trouvé beau et les verbaux. En montagne bas, ne trouva pas aucun pont. Pour faire un vœu, le temps de venir voir la mer. À l'heure où sonnent des téléphones imaginaires, je me souviens avoir en vain prêté d'ordure le vent qui frôle est un peu trop plus sépulture. Quand qui m'a fait ravi l'envie de dire suffisamment qu'on va s'aimant comme on respire. Quand je fus l'ambule, un seul scrupule, avoir peut-être choisi l'enfer sans savoir faire, la fenêtre. C'était l'espoir d'entendre et voir, chers estropiés, mon caveau, raisonnez vos cœurs et vos pieds. Fransman Alain Pré, die afgelopen week is overleden op 57-jarige leeftijd. Congé te mort. Afgelopen maandag werd bekend dat Jerry Leiber is overleden in Met het oog op morgen. Afgelopen maandag heb je daar een heleboel over kunnen horen. Ik laat je nog een aantal eh, muziekstukken van hem voorbij komen. Zo componeerde zij onder andere Kansas City. En dat componeerde ze al in 1952. In 1959 werd het een hitparade succes voor de countryzanger Wilbert Harrison. vele versies. Er zijn er meer dan 100 van van Kansas City. In 1952 gecomponeerd door Jerry Leiber en Mike Stoller. En je hoorde hier de uitvoering van Wilbert Harrison... die in 1959 daarmee nummer 1 stond in de Amerikaanse hitparade Kansas City. Nog meer werk van Jerry Leiber en Mike Stoller. Dit werd al in 1956 eh, gemaakt door de Drifters in een totaal ander arrangement. Je gaat luisteren naar Ruby Baby. In de remake. De remake van Donald Fagan die in 1982 maakte voor zijn LP The Nightfly. Donald Fagan die we natuurlijk kennen van Steely Dan. Hier met zijn soloproject. was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. When I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. that's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, Is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Because I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? aantal grootheden bij elkaar... en dan kan er iets heel moois ontstaan. Dat heb je net kunnen horen. Is That All There Is? Je hoorde de stem van Peggy Lee. De compositie van Jerry Leiber en Mike Stoller en het orkest. Zonder onderleiding van Randy Newman, die ook tekende voor de arrangementen. Is That All There Is? Een hit voor Peggy Lee in 1969. Die toen daar even een comeback mee maakte. Het nummer was al eerder gecomponeerd door Jerry Leiber en Mike Stoller... en er waren al eerder opnamen gemaakt van de song... door onder andere Dan Daniels en Leslie Uggams. En ook Guy Lombardo had het al eerder opgenomen... maar het was uiteindelijk eh, Peggy Lee die met de eer ging strijken... om het liedje bekend te maken en dat mede dankzij Randy Newman, die daar zijn medewerking aan verleende. Zoals we al zeiden, Jerry Laber afgelopen maandag overleden op 78-jarige leeftijd. Hij lag op dat moment in het ziekenhuis. Hij overleed aan een hartstilstand. Vorige week, 91 jaar oud is hij geworden... Gualtiero Giacopetti. Hij was de regisseur van een nogal opzienbarende film, een documentaire, een chocumentaire zoals dat, dat heette, die in 1962 op het witte doek verscheen. Mondo Kane. En misschien bekender dan de film is de muziek die erbij hoorde. Muziek die gecomponeerd werd door de Italiaan Res Ortalani. Op een gegeven moment werd, eh, werden er aan die muziek ook woorden toegevoegd door Norman Newell. En zo ontstond dan de compositie More. En ik laat je een versie horen van Frank Sinatra met het orkest van Count Basie. Als je dat wil vergroten, namen. and the greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say. I only live to love you more each day more than you'll ever know. My arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure and sleeping, a laughing and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. you more. No one else could love you more. Het thema uit de film Mondo Kane, geregisseerd door Gualtiero Giacopetti... die afgelopen eh, Week is overleden op 91-jarige leeftijd. Het thema uit de film Mondo cane hoorde je. In dit geval in een vocale versie. Die werd gezongen door Frank Sinatra. Je hoorde de begeleiding van het orkest van Count Basie. En ik ga nog een grote naam eraan toevoegen, namelijk die van Quincy Jones. Want Quincy Jones die tekende dan weer voor het arrangement. Het geheel is te vinden op een LP die 1964 verscheen onder de titel It Might As Well Be Swing. Ten slotte was daar ook nog afgelopen week het overlijden van Nicholas Ashford. Samen met zijn eh, toenmalige echtgenoot Valerie Simpson stonden ze ooit in de hitparade met Solid as Rock. Maar Ashford en Simpson zijn vooral bekend geworden als songwriters. Ik laat je eerst Nicholas Ashford samen horen met eh, Valerie Simpson. Niet met Solid as a Rock, dat kennen we onderhand wel, maar met iets wat minder bekend is. It Seems to Hang On. Een opname van de tweetal in 1978. Seems to Hang On uit 1978. Je hoorde het koppel Ashford en Simpson als eh, zanger en zangeres... maar ook als singles eh, en componisten. Het Seems to Hang On uit 1978. De twee hebben meerdere composities gemaakt... voor die onder andere Deanna Ross, Aretha Franklin en ook The Fifth Dimension. Dit is het 1968. The Fifth Dimension, California Soul. 1968, The Fifth Dimension, California Soul... geschreven door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Nicholas Ashford afgelopen maandag overleden op 70-jarige leeftijd. Hij lag in het ziekenhuis omdat hij keelkanker had. Minder bekend, en dat was eh, voordat zij wereldberoemd werd... is het volgende wat ik u nu net hoor, hoor. Cry Like a Baby, hier is Aretha Franklin. to fight. 1964, de LP Soul Sister van Aretha Franklin... met daarop deze compositie van Nicholas Ashford en Valerie Simpson... Cry Like a Baby. Nog eentje van Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Remember Me ga je horen. En dat was een hit in 1970 voor Diana Ross.